Gert Kluk met het NOS Journaal. In Friesland kan binnenkort milieugenoemde blauwe diesel... wordt gemaakt van afvalproducten van de voedingsmiddelenindustrie... zoals oud frituurvet. Het is biologisch afbreekbaar en kan in elke dieselmotor. Het is wel bijna 20 cent duurder per liter dan de ouderwetse diesel, zo'n 1,43 euro. Maar de besparing op CO2-uitstoot is wel 90 zegt de producent. Premier Rutte heeft gisteravond het debat over de memo's rond de dividendbelasting overleefd. Hij kreeg scherpe kritiek, maar een motie van afkeuring haalde het niet. Samen met de regeringspartijen stemde de SGP tegen. Verder steunde de rest van de oppositie de motie van GroenLinks wel. Volgens de oppositie had de premier de Tweede Kamer eerder moeten inlichten over de memo's die er waren over de dividendbelasting. De premier herkende zich niet in de scherpe kwalificaties van de oppositie, maar herhaalde wel dat er fouten zijn gemaakt. De Europese Commissie gaat zich inzetten om meer mensen te laten vaccineren. De Volkskrant schrijft dat de Commissie de vaccinatiegraad in 2020 boven de 95% wil hebben. Een EU-wijde actie is nodig omdat de zwakte van één land bij het vaccineren de gezondheid en veiligheid van alle burgers in Europa op het spel zet. Nationale vaccinatieprogramma's werden de afgelopen jaren steeds zwakker, stelt de commissie. Zo is de ziekte mazelen weer in opkomst. Ruim 40 Britse bedrijven hebben een akkoord gesloten om minder plastic verpakkingsmateriaal te gaan gebruiken. De bedrijven die meedoen zijn goed voor 80% van het plastic verpakkingsmateriaal dat via supermarkten wordt verspreid. Onder meer voedselproducenten als Unilever en Procter Gamble doen mee, net als supermarkten Tesco en Lidl. De bedrijven beloven onnodig plastic om hun producten te vermijden. Het weer, eerst nog wisselvallig met verspreid over het land een aantal buien. In de loop van de middag verdwijnen de buien, geregeld zon dan.